Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Noord komt vol vrede en welvaart te wachten als het land zijn nucleaire programma opgeeft. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd. Hij was de afgelopen week voor de tweede keer in korte tijd in Noord-Korea... voor een ontmoeting met leider Kim Jong-un. De bezoeken van Pompeo waren een voorbereiding op de topontmoeting van Kim en president Trump... op 12 juni in Singapore. Oud-PVDA-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wil vicepresident van de Raad van State worden. Volgens NRC Handelsblad en de Volkskrant is hem gevraagd te solliciteren. En dat is bijzonder. In de praktijk wordt in de coalitie besloten wie de positie bekleedt. Maar de Raad vindt dat ouderwets. In de formatie is de naam van D66er Tom de Graaf besproken, maar het is onduidelijk of die kandidaat is. Er komen sinds 2013 steeds meer verpleegkundigen bij, maar daarmee is het tekort nog niet weggewerkt. Volgens het CBS kwamen vorig jaar zo'n 9400 verpleegkundigen van de opleiding, maar volgens de beroepsvereniging zijn er nu nog steeds 100.000 verpleegkundigen te weinig. Een Turkse rechter heeft het huisarrest van de prominente journalist Sahin Alpay opgeschort en twee andere journalisten komen voorlopig vrij. De drie werkten voor de vroegere krant Zaman. De 74-jarige Alpay wordt verdacht van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in juli 2016. Hij zat bijna twee jaar in voorarrest en kreeg daarna huisarrest. En tennister Kiki Bertens staat vandaag in de finale van het WTA-toernooi van Madrid tegenover Petra Vitova. De Tsjechische versloeg haar landgenoot Pliskova. Bertens staat nu vijftiende op de wereldlanglijst. Als het toernooi wint, komt ze op de twaalfde plek. Het weer vrij zonnig vandaag, maar in de middag zijn er stapelwolken. Het blijft waarschijnlijk overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.